9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI, Andrew McCabe, is per direct vertrokken. Hij zou in maart met pensioen gaan, maar volgens een aantal Amerikaanse media... is hij onder druk opgestapt of weggestuurd. McCabe was betrokken bij het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clintons privéserver... en naar Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen. President Trump was nooit geheimzinnig over zijn weerzin tegen McCabe, maar volgens het Witte Huis heeft dat niets met zijn vertrek te maken. Vorig jaar mei ontsloeg Trump FBI-directeur Comey. De advocaat van de Surinaamse president Boutersen heeft in het proces over de decembermoorden om vrijspraak gevraagd. In zijn pleidooi haalde hij fel uit naar Nederland, dat volgens hem in de jaren 80 verschillende pogingen tot een staatsgreep in Suriname heeft gesteund. Over de gebeurtenissen van 8 december 1982 zei hij dat het de taak was van de militairen om in te grijpen. Dat daarbij doden vielen was volgens hem nooit de bedoeling. Tegen Boutersen is 20 jaar cel geëist. De DDoS-aanvallen op websites van banken zijn niet gevaarlijk voor het betalingsverkeer of de persoonsgegevens van klanten. Dat zegt minister Hoekstra van Financiën. Bij de aanvallen zijn websites en betaaldiensten van banken weliswaar slecht bereikbaar, maar dat leidt niet tot schade aan de systemen, zegt hij. Eerder zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof dat de aanvallen geavanceerder waren dan voorheen. Hij vindt dat de bedrijven en instellingen hun beveiliging moeten verbeteren. Hackers bestookten vandaag onder meer de Belastingdienst, DigiD en een aantal banken met grote hoeveelheden data waardoor hun websites vastliepen. Rijkswaterstaat sloeg zo'n DDoS-aanval af. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen of motregen. Later overal droog, met soms opklaringen. Minima tussen 1 en 4 graden. Met landinwaarts kans op vorst aan de grond. Morgen droog, met wolkenvelden en een matige westelijke wind. In het midden en zuiden ook wat zon. Het wordt een graad of 8.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 Esperei que subisses as escadas, mas teus passos não ouvi. Lá fora, as pedras molhadas pareciam chorar, chorar por ti. Não pisar mais as pedras, as pedras da rua. Hoje peso-as sem saber se ainda sou tua. Eu e elas não te vemos, meu amor, lá mais de mais.